Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Zwitserse plan om veroordeling gaat waarschijnlijk niet door. In een referendum heeft de meerderheid tegen gestemd, blijkt uit de eerste prognose. De Zwitserse Volkspartij had voorgesteld om buitenlanders die bijvoorbeeld een moord of fraude hebben gepleegd de grens over te zetten zonder tussenkomst van de rechter. Volgens de Zwitserse TV heeft onder meer in Genève, Basel en Zurich de meerderheid tegen het initiatief gestemd. De 31 mijnwerkers die sinds donderdag vastzaten in een mijn in Rusland zijn doodverklaard. De reddingsoperatie is gestaakt na een derde ondergrondse explosie. Daarbij zijn ook vijf reddingswerkers omgekomen. De kompels kwamen vast te zitten na twee explosies die waren veroorzaakt door een gaslek. Daardoor stortte de mijn op een diepte van 780 meter in. Er waren toen ruim 100 mensen aan het werk, van wie de meeste op eigen kracht naar boven konden komen. De dienstregeling bij Dalfsen is hervat. Vanochtend even na half acht vertrok de eerste trein weer van Zwolle naar Emmen. Dinsdag ontspoorde een trein bij Dalfsen na een botsing met een hoogwerker. Daarbij kwam de machinist van de trein om het leven. De afgelopen dagen is gewerkt aan herstel van het spoor en de bovenleiding. Arriva noemt het vertrek van de eerste trein een beladen moment. De vervoerder heeft extra ondersteuning voor de machinisten en stewards geregeld. Op de WK Sprint in Seoul is Kjeld Nuis geëindigd met zilver en Kai Verbij met brons. Op de afsluitende 1000 meter kwam Nuis als winnaar over de streep voor de Rus Kulisnikov. Maar dat was niet genoeg om de titelverdediger van het goud af te houden. Bij de vrouwen eindigde Jorien Termors met brons. De Amerikaanse Brittany Bow prolongeerde haar wereldtitel. Haar landgenote Heather Richardson werd tweede. Het weer nog op de meeste plaatsen zonnig en droog. Alleen in het westen trekken wat dikkere wolkenvelden over en het wordt een graad of 6. Ook morgen zonnig, dinsdag in de loop van de dag regen of natte sneeuw. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat voor de Schipholtunnel 4 kilometer file door een ongeluk in de tunnel. Ondanks dat alle rijstroken weer open zijn, kun je toch nog het beste bij knooppunt Badhoevedorp omrijden over de A9 en de A5.